Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet één meldpunt komen voor slachtoffers van discriminatie en racisme. En daar moet je van begin tot eind worden geholpen. Dat zegt antidiscriminatiebureau Radar. Nu zijn er 17 verschillende meldpunten. En volgens Radar gebeurt er in Nederland een hoop om discriminatie te stoppen, maar is het niet genoeg. Er wordt best wel wat gedaan aan lessen over wat, wat discriminatie is. Er is een stagepact gesloten om ervoor te helpen zorgen dat er eh, ja, gelijke kansen worden gecreëerd op stages. er gebeurt wel een hoop, maar het is te weinig om discriminatie structureel uit te bannen uit deze samenleving. In Rusland is een treinstation geraakt door een drone, zegt een gouverneur. Het gebeurde in de stad Koersk, zo'n 90 kilometer bij de grens met Oekraïne vandaan. Vijf mensen zouden licht gewond zijn geraakt. De laatste tijd zijn er vaker droneaanvallen in Rusland. In Canada moeten tienduizenden mensen extra hun huis uit vanwege bosbranden. Sinds vrijdag geldt in de provincie British Columbia de noodtoestand. Het vuur wordt aangewakkerd door de droogte en harde wind. Een gevalletje, dit verzin je niet gisteravond op het WK Atletiek. Sivan Hassan liep de 10 kilometer en was hard op weg om een gouden medaille voor Nederland binnen te halen. Maar toen ging het vlak voor het einde helemaal mis. Dit wordt oh zo spannend. Segai of Hassan Hassan. Nou, Hassan valt. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, en daar bleef het niet bij. Niet veel later gebeurde bij Femke Bol precies hetzelfde. Ze lag op kop bij de gemengde estafette. Femke Bol houdt stand op de laatste meter. Oh nee! Dit kan toch niet twee keer een val. Twee keer een val na elkaar. Na de 10.000 meter voor Sivan Hassan is het Femke Bol op twee meter voor de finish. Hier zijn geen woorden voor. Sivan Hassan dacht dat ze een duwtje voelde van een tegenstander... maar dat is niet duidelijk te zien op de beelden. Femke Bol zei dit over haar val. Ik weet het niet precies. Eh. Nee, ja, ik wilde gaan en mijn benen wilden niet meer gaan. Ik snap niet waarom ik de benen niet had persoonlijk. Dan het weer. Het wordt een zonnige zomerdag. Later af en toe een wolkje en het wordt 23 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam aan de noordkant op de A8 en de A10. Dat komt door werkzaamheden. De verbindingswegen zijn dicht tot een uur of twee vanmiddag. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad heb je daardoor nu 10 minuten oponthoud...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 You can bet that I'm twelve times as happy as gals with only one man a year. is the time for August to put my heart in high gear, and he can do it. Ooh, you ought to see him. With that baby, I'm here, your worries are over. Smile, and when we kiss, I know it won't be cold enough for winter for a long, long while. I belong to the man of the month club, and this July was only so, so. Now that it's time for August, I've got 31 days to glow. Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM eh, Jazz. En eh, ja, we gaan er weer iets moois van maken vandaag. Samenstelling, presentatie, Alko Beuving. Fijn dat je luistert. Eh, wat staat er op de rol? Nou, een, je kon het al aan Julie London horen. Het is augustus. ik heb wat muziek uitgezocht die augustus... ja, van augustus. een Italiaans tintje, wat big bands in nou, van alles wat. En uh, ja, Judy London, dat is toch wel een fascinerende figuur hoor. Met eh, de, geweldige LP, CD, Calendar Girls. Voor iedere maand een song. En deze was natuurlijk Time for August. Eh, ja, het is een mooie dag vandaag. Dus wie weet ga je wel iets heel anders doen naar de radio. Wie weet heb je wel oortjes in en zit je gewoon buiten. Kortom, een, eh, ja, toch wel een lekkere ochtend om naar muziek te luisteren. En zeker naar jazzmuziek. En zeker naar jazzmuziek die over de maand augustus gaat. En dan kom ik terecht bij Benny Carter. En daar heb ik ook een nummertje van. August Moon. Carter, saxofonist. En eh, ja, op deze cd, uh, eh, trouwens die ook eh, allerlei composities bevat over de maanden van het jaar. Twaalf songs. En ja, hij was hier ook volgens mij zelfs de bandleider. Ik kijk even op lijstje of ik er nog jongens tussen die staan die ik ken. Nou, ik zie in ieder geval Shelly Manne staan, de, de drums, vibrafoon Larry Bunker. Nou, dat zijn toch ook wel redelijk bekende. Eh, toevallig twee cd'tjes achter elkaar met eh, twaalf nummers en allemaal de maanden van het jaar. En wie ook iets over Augustus gezongen heeft... is een bekende zangeres uit Canada. Eh, volgens mij is die met Elvis Costello, als ik me niet vergis. Diane Kroll, From the, This Moment On. cd'tje uit 2006. It was a beautiful day in August. of happiness But I must confess I'll be no darling, I must confess I'll be lonely. But if you ever need a friend, I'm yours till the end, and you can depend. de klanken van de trombonist Jack T. Garden En eh, die speelde een nummer Afternoon in August. En wat ik ook wel aardig vond klinken was degene die op trompet speelde. En dat was Don Goldie. Eh, mooie song. 1961 komt dit allemaal uit. En ja, ik las in de programmering van de eh, ZFM... van Jazz in Zandvoort las ik dat er op 10 september het eerste concert van het seizoen weer plaatsvindt. En dat wordt uitgevoerd door Mariska Hekkenberg. Quintet. En dat onderwerp is een, eh, eh, de muziek van de Carpenters. En dat vond ik wel erg grappig. Want dat geeft mij de gelegenheid om weer eens iets van de Carpenters eh, te draaien. Want de zangeres van de Carpenters, die Karen Carpenter... heeft wel een vrij unieke stem die de mensen echt wat doet. Vandaar dit mooie nummer, This Masquerade. carry on this way. We're lost in this masquerade. disco ray stem van Karen Carpenter helaas niet oud geworden. Volgens mij heeft ze ooit nog één solo LP gemaakt. Dat ze alleen, eh, eh, die ze alleen gemaakt heeft. Volgens mij hebben de Carpenters ook nooit op het Sea Jazz Festival gespeeld. Je snapt wel waarom, hoewel er toch wel jazzy klanken in zitten hoor, in hun muziek. Dus hou je van de Carpenters. 10 september in de krocht, uh, Jazz in Zandvoort. Niet vergeten, half drie aanvangstijd. Nou, nadere informatie volgt natuurlijk nog. Bestaan er supergroepen in de jazz? Ja, en een van die groepen heet bijvoorbeeld Artemis. Eh, de bezetting van die groep, ik zal eens even kijken wie daarin meespelen. René Rosnes op piano, Alison Miller drums, Ingrid Jensen trompet... Alexa Tarantino saxofoon, Nicole Glover op de saxofoon. Eh, en, eh, en, en daar zit ook nog een bassist bij. Die bassist die heet Noriko Ueda. En ja, die maken mooie muziek. En onlangs heeft Artemis een tweede cd uitgebracht. En daar laat ik een stukje van horen. Artemis, hier staat hij. Lights Away From Home. was eh, Artemis eh, eh, van een cd'tje getiteld In Real Time. cd uit 2023. Mooie muziek, fantastische bassisten. Top. Echt in één woord top. Wat ook top is, is natuurlijk Ben van Gelder. Ben van Gelder die regelmatig nieuw werk uitbrengt natuurlijk. Maar dit is een, oude, een oudje van een reprise. Volgens mij cd'tje uit 2014 of zoiets denk ik. August. waren de rustige klanken van uh, Ben van Gelder. En eh, ja, de vibrafoon speelde Peter Slamp. Eh, mooie cd. En dit was een echt relaxed nummer voor een zondagochtend in augustus, zou ik bijna zeggen. ter ere van de honderdste verjaardag van de, de, geboorte van de onvergelijkbare Count Basie. Geboren, negen, volgens mij was dat 21 augustus 1904 is Roulette Records op zoek gegaan in kluizen naar opnames... die Count Basie Orchestra met kleinere groepen gemaakt heeft. Daar hebben ze een soort verzamel-cd van gemaakt... die in 2004 is uitgekomen. En er staan prachtige nummers op. En een van die nummers, dat is wel een van mijn favorieten... omdat daaraan meedoen eh, Lambert Hendricks en Ross... Nou, dat zijn echt wel een paar favorieten van mij. Jumping at the Woodside. Prachtig. little mansion and it ain't no motel. I'm telling you where the place is. Bet you never heard of such a groovy hotel. Cop a room and then you really contend to the biz. I gotta go. I wanna blow. I gotta go. I got a really groovy pet, a better pet I never had. I gotta go. I wanna blow. I gotta go. I never ever wanna move. I never had a better move. I gotta go. but man, I really do a lot of living. I gotta split. in the hall and everybody has a ball. And what a ball, I do mean, it's jumping every minute. Soon as you get inside the door, well, you can feel the shaking floor. And that alone will tell you the side is quite a jumping scene. Don't the blind, get out of your mind I'm women and wine. You try it, you dig it. Everybody has a ball in my hotel. What a story I can tell. I finish up a gig and tighten up my wig and never have to wander around and roam and never find a groovy place to get the jumping really going on. You can make it and you'll have a ball at home. Dig it you flip, it's well. I dig the woodside, man, that's where I dwell. I tell you, William, living, cause I really have a ball in my hotel. A lot of jumping, you dig as soon as you arrive, a lot of jumping. It's got another kind of jive, a lot of jumping. And really very much alive, I tell you something, and a jumping at the woodside now, a lot of jumping. You hop a room and telephone, a lot of jumping. You tell a fella you're alone, a lot of jumping. And you're no longer on your own, I'll tell you something, man. They're jumping at the woodside now, a lot of jumping. And you can do the way you please, a lot of jumping. They got a place where you can reach, a lot of jumping. And you can live a life of ease, I'll tell you something, man. They're jumping at the woodside now, a lot of jumping. You dig it coming through the door, a lot of jumping. And you can feel the shaking floor, a lot of jumping. And you'll be coming back for more, I'll tell you something, man. They're jumping at the woodside now, a lot of jumping. You dig it soon as you arrive, a lot of jumping. It's got another kind of jive, a lot of jumping. And really very much alive, I'll tell you something, man. They're jumping at the woodside now. Lambert, Hendrix en Ross samen met de Count Basie Orchestra. En eh, ja, een prachtige cd. De 100th Birthday Bash van uh, Count Basie. Een cd uit 2004. Wat ook een hele bijzondere cd is geworden. Dat is een cd uit 2016 van Roswell Rudd. Een free jazz eh, boy. En Heather Mas. Een zangeres. En die hebben een, een cd gemaakt. Love Songs for August. En ja, dat, dat zijn mooie nummers. Als je die hoe ziet, dat is een beetje een, eh, een mix van een filmposter van The Summer of 42, bekende film. En Love Story, ook een hele bekende film. Dus ja, de liefde druipt er vanaf, zou ik zeggen. Het is een eh, prachtige cd. Ja, eh, ja tijdloos, eenvoudig, organisch. Een beetje postmodern fineer zit erop. Ja, eigenlijk zijn het allemaal mooie songs. En ik kies er één van. moet ik even kijken kijken wie als eerste daarvan staat. Roswell en Rudd. Ik ga hem even, op, ik ga hem even opzoeken. Love Song for August. I live to see you smile And I'd follow you For miles and miles getting wild and wilder, like the melting snow of a river moves slow, then it grows and grows and grows. I can't sleep at night, cause you're stuck. deixar. Roswell Rudd, Heather Matt, eh, Love Song for August. Ja, augustus is wel een maand voor de romantiek natuurlijk. Uh, lekkere avonden, buiten zitten. Ja. glaasje erbij, heerlijk. tijd voor wat pittigers. En dan heb ik het over een big band. Een van mijn favoriete big bands. Gordon Goodwin Big Fat Band. Swinging Defenses is al een oudere cd. Maar volgens mij is hij opnieuw uitgekomen ik zag een nieuwe productiedatum. Uh, Gordon Goodwin, I Remember. Ook niet zo'n heel wild nummer deze keer. kan het niet vaak genoeg zeggen. Iedere big band liefhebber zou dus minimaal één cd'tje van Gordon Goodwin eh, Big Fat Band moeten hebben natuurlijk. Een cd van een bekende eh, eh, jazzman John Coltrane. Coltrane Plays the Blues is eigenlijk een niet zo bekende cd. Omdat het een volledig bluesformat is. En ten tweede ook omdat die cd uitgebracht werd... Eh, ten tijde dat hij net in de overgang zat... Eh, om de samenwerking met Atlantic Records te beëindigen. Maar het is een fantastische cd. Echt prachtig. Eh, alle nummers zijn fantastisch en hebben een blues vibe. Nou, ja, op deze is alles blues. Maar hij heeft natuurlijk wel meer bluesachtige dingetjes erop staan. Slow Train, Blue Train zijn, hebben allemaal wel eh, eh, blues aspecten. Eh, het mooiste nummer vind ik zelf van deze cd van John Coltrane. blues to Beckett. nummer van eh, John Coltrane. En dan moet ik eens even kijken wie daar nog meer op meespeelde. Want dat waren niet de eerste de beste natuurlijk. Elvin Jones natuurlijk op de drums. Eh, McCoy Tyner op de piano. En Coltrane zelf op de sax. De bas Steve Davis. Eh, ja, dit is eigenlijk uit dezelfde sessies als My Favorite Things. een praatje over 1961, 1962 volgens mij uitgekomen deze LP. Eh, mooi werk. Uh, eh, dat eerste uur zit erop. Ik hoop dat je tweede uur er ook bij bent. Want dan hebben we ook prachtige muziek van onder andere John Pizzarelli, Akua Altrich, eh, Gordon Goldwyn, Mina, Betty Lavette, Charlie Watts, Paolo Conte, Didi Bridgewater.